11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die ervan wordt verdacht dat hij vanmiddag in de Amerikaanse staat Tennessee vier mensen heeft doodgeschoten, is vorig jaar gearresteerd bij het Witte Huis. Hij opende vanochtend naakt het vuur op bezoekers van een wegrestaurant. Daarbij vielen vier doden en drie gewonden. Sindsdien is er een klopjacht op hem gaande. Naar nu blijkt werd de 29-jarige man vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden... omdat hij op een plek was waar het publiek niet mag komen. In Antwerpen zijn vanwege het zomerse weer tientallen deelnemers aan een hardloopwedstrijd onwel geworden. Ze moesten naar het ziekenhuis. Een paar liggen nog op de intensive care. Volgens de organisatie liepen de deelnemers al sinds de start vanmiddag in de volle zon. Zeker 250 lopers raakten in Antwerpen bevangen door de hitte en moesten zich langs de route laten behandelen. In Rotterdam wordt massaal de bekerwinst gevierd na de 3-0 zegen van Feyenoord op AZ. Na het laatste fluitsignaal sprongen supporters de fontein op het Hofplein in. De politie spreekt van een gemoedelijke sfeer in de stad, hoewel er volgens RTV Rijnmond ongeveer 30 mensen zijn gearresteerd, onder meer voor het afsteken van vuurwerk. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. De partij vindt het schrijnend dat pgb-geld regelmatig verdwijnt in de zakken van bemiddelaars... in plaats van dat het naar goede zorg gaat. D66 heeft samen met andere organisaties een plan opgesteld dat fraude moet tegengaan. President Erdogan zegt dat hij voor de verkiezingen in Turkije ook campagne gaat voeren in het buitenland. Hij wil daar Turkse staatsburgers toespreken in een grote sporthal. De verkiezingen in Turkije zijn in juni. In Duitsland is het voor politici uit landen van buiten de EU verboden... om korter dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. Ook in Oostenrijk en Nederland zijn zulke bezoeken niet wenselijk.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 Hij opende vanochtend naakt het vuur op bezoekers van een wegrestaurant. Daarbij vielen vier doden en drie gewonden. Sindsdien is er een klopjacht op hem gaande. Naar nu blijkt werd de 29-jarige man vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden, omdat hij op een plek was waar het publiek niet mag komen. In Antwerpen zijn vanwege het zomerse weer tientallen deelnemers aan een hardloopwedstrijd onwel geworden. Ze moesten naar het ziekenhuis. Een paar liggen nog op de intensive care. Volgens de organisatie liepen de deelnemers al sinds de start vanmiddag in de volle zon. Zeker 250 lopers raakten in Antwerpen bevangen door de hitte en moesten zich langs de route laten behandelen. In Rotterdam wordt massaal de bekerwinst gevierd na de 3-0-zegen van Feyenoord op AZ. Na het laatste fluitsignaal sprongen supporters de fontein op het Hofplein in. De politie spreekt van een gemoedelijke sfeer in de stad, hoewel er volgens RTV Rijnmond ongeveer 30 mensen zijn gearresteerd, onder meer voor het afsteken van vuurwerk. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. De partij vindt het schrijnend dat PGB-geld regelmatig verdwijnt in de zakken van bemiddelaars... in plaats van dat het naar goede zorg gaat. D66 heeft samen met andere organisaties een plan opgesteld dat fraude moet tegengaan. President Erdogan zegt dat hij voor de verkiezingen in Turkije ook campagne gaat voeren in het buitenland. Hij wil daar Turkse staatsburgers toespreken in een grote sporthal. De verkiezingen in Turkije zijn in juni. In Duitsland is het voor politici uit landen van buiten de EU verboden... om korter dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. Ook in Oostenrijk en Nederland zijn zulke bezoeken niet wenselijk.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 all I've been is fun, then baby let me go. Don't wanna be in your way, and I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. all I ever do. Hoping you might change your mind and call me up to say how much you need me to.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 De man die ervan wordt verdacht dat hij vanmiddag in de Amerikaanse staat Tennessee vier mensen heeft doodgeschoten, is vorig jaar gearresteerd bij het Witte Huis. Hij opende vanochtend naakt het vuur op bezoekers van een wegrestaurant. Daarbij vielen vier doden en drie gewonden. Sindsdien is er een klopjacht op hem gaande. Naar nu blijkt werd de 29-jarige man vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden... omdat hij op een plek was waar het publiek niet mag komen. In Antwerpen zijn vanwege het zomerse weer tientallen deelnemers aan een hardloopwedstrijd onwel geworden. Ze moesten naar het ziekenhuis. Een paar liggen nog op de intensive care. Volgens de organisatie liepen de deelnemers al sinds de start vanmiddag in de volle zon. Zeker 250 lopers raakten in Antwerpen bevangen door de hitte en moesten zich langs de route laten behandelen. In Rotterdam wordt massaal de bekerwinst gevierd na de 3-0-zegen van Feyenoord op AZ. Na het laatste fluitsignaal sprongen supporters de fontein op het Hofplein in. De politie spreekt van een gemoedelijke sfeer in de stad, hoewel er volgens RTV Rijnmond ongeveer 30 mensen zijn gearresteerd, onder meer voor het afsteken van vuurwerk. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. De partij vindt het schrijnend dat PGB-geld regelmatig verdwijnt in de zakken van bemiddelaars... in plaats van dat het naar goede zorg gaat. D66 heeft samen met andere organisaties een plan opgesteld dat fraude moet tegengaan. President Erdogan zegt dat hij voor de verkiezingen in Turkije ook campagne gaat voeren in het buitenland. Hij wil daar Turkse staatsburgers toespreken in een grote sporthal. De verkiezingen in Turkije zijn in juni. In Duitsland is het voor politici uit landen van buiten de EU verboden om korter dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. Ook in Oostenrijk en Nederland zijn zulke bezoeken niet wenselijk. Het weer, vannacht overal droog bij minima van een graad of 11. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hij opende vanochtend naakt het vuur op bezoekers van een wegrestaurant. Daarbij vielen vier doden en drie gewonden. Sindsdien is er een klopjacht op hem gaande. Naar nou, nu blijkt werd de 29-jarige man vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden... omdat hij op een plek was waar het publiek niet mag komen. In Antwerpen zijn vanwege het zomerse weer tientallen deelnemers aan een hardloopwedstrijd onwel geworden. Ze moesten naar het ziekenhuis. Een paar liggen nog op de intensive care. Volgens de organisatie liepen de deelnemers al sinds de start vanmiddag in de volle zon. Zeker 250 lopers raakten in Antwerpen bevangen door de hitte en moesten zich langs de route laten behandelen. In Rotterdam wordt massaal de bekerwinst gevierd na de 3-0-zegen van Feyenoord op AZ. Na het laatste fluitsignaal sprongen supporters de fontein op het Hofplein in. De politie spreekt van een gemoedelijke sfeer in de stad, hoewel er volgens RTV Rijnmond ongeveer 30 mensen zijn gearresteerd, onder meer voor het afsteken van vuurwerk. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. De partij vindt het schrijnend dat PGB-geld regelmatig verdwijnt in de zakken van bemiddelaars... in plaats van dat het naar goede zorg gaat. D66 heeft samen met andere organisaties een plan opgesteld dat fraude moet tegengaan. President Erdogan zegt dat hij voor de verkiezingen in Turkije ook campagne gaat voeren in het buitenland. Hij wil daar Turkse staatsburgers toespreken in een grote sporthal. De verkiezingen in Turkije zijn in juni. In Duitsland is het voor politici uit landen van buiten de EU verboden om korter dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. Ook in Oostenrijk en Nederland zijn zulke bezoeken niet wenselijk.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die ervan wordt verdacht dat hij vanmiddag in de Amerikaanse staat Tennessee vier mensen heeft doodgeschoten, is vorig jaar gearresteerd bij het Witte Huis. Hij opende vanochtend naakt het vuur op bezoekers van een wegrestaurant. Daarbij vielen vier doden en drie gewonden. Sindsdien is er een klopjacht op hem gaande. Naar nou, nu blijkt werd de 29-jarige man vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden... omdat hij op een plek was waar het publiek niet mag komen. In Antwerpen zijn vanwege het zomerse weer tientallen deelnemers aan een hardloopwedstrijd onwel geworden. Ze moesten naar het ziekenhuis. Een paar liggen nog op de intensive care. Volgens de organisatie liepen de deelnemers al sinds de start vanmiddag in de volle zon. Zeker 250 lopers raakten in Antwerpen bevangen door de hitte en moesten zich langs de route laten behandelen. In Rotterdam wordt massaal de bekerwinst gevierd na de 3-0-zegen van Feyenoord op AZ. Na het laatste fluitsignaal sprongen supporters de fontein op het Hofplein in. De politie spreekt van een gemoedelijke sfeer in de stad, hoewel er volgens RTV Rijnmond ongeveer 30 mensen zijn gearresteerd, onder meer voor het afsteken van vuurwerk. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. De partij vindt het schrijnend dat pgb-geld regelmatig verdwijnt in de zakken van bemiddelaars... in plaats van dat het naar goede zorg gaat. D66 heeft samen met andere organisaties een plan opgesteld dat fraude moet tegengaan. President Erdogan zegt dat hij voor de verkiezingen in Turkije ook campagne gaat voeren in het buitenland. Hij wil daar Turkse staatsburgers toespreken in een grote sporthal. De verkiezingen in Turkije zijn in juni. In Duitsland is het voor politici uit landen van buiten de EU verboden... om korter dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. Ook in Oostenrijk en Nederland zijn zulke bezoeken niet wenselijk.